En een van die getuigen is Peter R. de Vries. Er is maar één bijzondere opmerking denk ik ten aanzien van eh, de heer Peter R. de Vries zolang meneer Peter R. de Vries nog leeft... en ik hoop dat hij zich volledig herstelt... Mhm. Eh, blijft hij wat mij betreft op de getuigenlijst staan. Dus natuurlijk heb ik overwogen van ja, wat, wat is de verwachting. Maar we weten op dit moment niet wat de toestand is. Dirk Wiersum was de advocaat van Nabil B. Hij werd bij zijn huis in Amsterdam vermoord. Ook de broer van Nabil B. is vermoord. En Peter R. de Vries, die de vertrouwenspersoon is van Nabil B. werd vorige week neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard. Bij een schietpartij in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Waarom er is geschoten en of er iemand is opgepakt is nog niet duidelijk. De omgeving is afgezet voor onderzoek. De Consumentenbond heeft samen met een aantal Europese organisaties een klacht ingediend tegen WhatsApp. Volgens de bond worden gebruikers onder druk gezet om de nieuwe privacyvoorwaarden te accepteren... omdat ze anders de app niet meer kunnen gebruiken. En dat zou tegen de Europese regels zijn. Steven Berghuis gaat voor vier seizoenen naar Ajax. En dat ligt gevoelig, want hij speelde afgelopen jaren bij Feyenoord. Je hoort mijn sportcollega Arno Vermeulen. Afgelopen jaar Berghuis 18 doelpunten en 14 assists. En in de hele periode bij Feyenoord 87 goals, 64 assists. Dus hij is een hele goede doelpuntenmaker en dat gaat Feyenoord missen. De transfer hing al een tijdje in de lucht. De meeste Rotterdammers vinden het maar niks. Het is normaal. Het is een Feyenoord. Gaat hij nu Ajax toe? Nee, ik vind niet dat hij dat kan maken. Het zijn professionele voetballers. Dus waarom zou hij dat niet moeten kunnen maken? Het grote werk zit er niet meer in. Zo'n talentvolle voetballer. Ja, ik gun het hem wel. Het weer. Vanmiddag wordt het op meer plekken bewolkt. In het zuiden en het noordoosten kan ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.